oud-KGB-agent heeft in het openbaar zich altijd onthouden van commentaar op de dictatuur van Stalin. Het weer bewolkt en regenachtig met een stevige zuidwestenwind. Vannacht harde regen minimaal minima rond 6 graden. Morgenochtend even droog, smiddags weer buien en een harde wind.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 Eh, presentatie vandaag in handen van mij, David Habig en Fred Kroonsberg. Ehm, ja, hoe ziet de dag eruit? Het zag er wel vanmorgen wel aardig uit. Alleen eh, er hangen wel, hingen wel donkere wolken boven zee. nou ja, de race is in volle gang. Formule 1. Ehm, ja, net 22 rondes achter de safety car gereden. En ze gingen er alsnog één voor één af. Dus wel een spectaculaire race. Ehm, we gaan snel verder. she's stuck in the middle with the moves of Marvin and Miles. Momenteel zijn ze bezig met een eh, bijna uitverkochte, totaal uitverkochte show. Uh, eh, Gardinoor trekt vanaf september, tussen september en december 2010 door het land met hun nieuwe, eh, ja, op hun nieuwe tour, de Dutch Club Tour. Eh, en dus bijna allemaal al helemaal uitverkocht.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 It's drawing me in magnetically to you. You haven't got forever, but I got that too. All it costs is just a minute and I De Telegraaf kopt weer winst Caro Emerald. Ze heeft nu een eh, prijs in de wacht eh, gesleept ehm, bij de MTV Awards. Eh, ze is nu ja, ze is eerste geworden van Nederland en België. En ze gaat nu verder voor ja, Europa. En ze neemt het daar heel in op tegen Enrique Iglesias en de Swedish House Mafia. Dus ga zo door. <laughs> Ja, wat dat betreft eh, hebben we niet te klagen over het aantal goede zangeressen hier in Nederland. En ook Wouter Hamel is natuurlijk een eh, grootheid. Daar ga ik het nu niet over hebben, maar we gaan terug. Namelijk 33 jaar naar Montreux 1977, een jazzfestival waarin Milt Jackson en Ray Brown samen een uh, eh, jam sessie hebben opgezet. En zij lieten zich verder nog bijstaan door Clark Terry op de trompet en de flugelhorn, Eddie locksall Javis sax, Monty Alexander op piano en Jimmy Smith op de drums. Laten we gaan luisteren naar het heerlijke nummertje Slippery. jive. I was burning alive whenever you walked in the room. It happened so quickly, I was feeling so sickly, like a lover who lost his muse. The sharks in the tank are home, baby, but I shall sympathize, can sympathize.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 En Down the Road geldt natuurlijk ook voor op dit moment voor de Formule 1 race in Korea. Want ze vliegen eraf alsof het appeltjes zijn. Ja, en eh, we zitten alweer in de ene laatste ronde geloof ik inmiddels. 54 eh, van 55. Eh, ik denk dat Alonso dit wel gaat winnen. Um, u, hoorde daarvoor ook nog um, Amos Lee met Sympathize. En ehm, we gaan nu eigenlijk het eerste uur uit met Ben Uncle Soul, Come Home. Girl, I'm down for you. We've built this through the years. Girl, you know I'm right. So come home. So come home. And the hands of time can wipe away our tears. Girl, don't walk away, just come home. Just come home. Oh, now you're taking off your ring. Girl, I told you everything. What I wouldn't do is to be with you. Yeah, yeah, yeah. Now you're thinking I was straight. It's all lies they say. But you always knew I'm in love with you. Oh. I'm down for you. We built this through the years, girl, you know I'm right. So come home, so come home. And the hands of time can wipe away your tears. Girl, don't walk away, just come home. Just come home. Ah. Girl, I'd never do you wrong. Home is where we both belong. What I wouldn't do is to be with you always be there as a man. And I had told you that. Don't you always knew I'm in love with you? Yeah. Girl, I'm down for you. We built this through the years, girl. You know I'm right. So come home. So come home. And the hands of time can wipe away our tears. Girl, don't walk away. Just come home. Just come home. Girl, I'm down for you girl, you know I'm right. So come home. So come home. And these arms of mine can shield you from your fears. Girl, don't walk away, just come home. Just come home. Oh. Every time I come back home, I think there's no place in the world there's no place that I would rather be. So come to me. I'm right. So come home, so come home. And these arms of mine can shield you from your fears.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 Bij een brand in een huis in Vaals zijn vannacht 10 mensen gewond geraakt, onder wie vier kinderen. Twee kinderen zijn er slecht aan toe. In het huis in Zuid-Limburg brak rond 4 uur een korte maar verre brand uit. De oorzaak is onduidelijk. De moeder sprong van twee hoog naar beneden. Ze had brandwonden, maar liep geen botbreuken op. Familieleden uit de buurt kwamen het gezin dat vier kinderen heeft helpen. De vader wist met een familielid twee kinderen uit het huis te halen.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 Aan de voet van de Merapi-vulkaan op Java zouden 15 verkoolde lichamen zijn gevonden. Volgens de autoriteiten is ook een babytje omgekomen. Niet door de lavastroom, maar door het inademen van de vulkaanas. De vulkaan van ongeveer 3000 meter hoog is een van de actiefste ter wereld. In China is het stuwmeer van de Drie Kloverdam nu helemaal volgestroomd. Het water staat 175 meter hoog. Om de dam te vullen stroomt sinds 2003 water van de rivier de Yangtze het stuwmeer in. Al na een paar weken werd de eerste generator van de waterkrachtcentrale in werking gesteld. Die centrale is de grootste ter wereld en kan 3% van alle elektriciteit in China produceren. De bouw van de drie, drie Klovendam was omstreden. Meer dan een miljoen mensen moesten gedwongen verhuizen en honderden historische plekken verdwenen onder water. In Rusland wordt een ingekorte versie van de Gulag-archipel van Alexander Solzhenitsyn verplichte lectuur op de middelbare scholen. Het boek geeft een beeld van de werkkampen onder dictator Stalin. Historici gaan ervan uit dat aan het eind van de jaren 30 700.000 mensen zijn terechtgesteld in de kampen. En dat miljoenen mensen daar zijn omgekomen als gevolg van het zware werk en de wrede behandeling. Premier Poetin zei bij de publicatie van de jubileumuitgave dat de Gulag-archipel essentieel is voor de kennis van scholieren. Zonder dit boek kunnen we dit land niet begrijpen, zei Poetin tegen de weduwe van Solzhenitsyn. Een jaar na de publicatie van het boek in 1973 werd Solzhenitsyn verbannen.